En nu zegt ook de jongen dat we nog wel even aan de maatregelen vastzitten. Ik denk echt dat we heel erg moeten oppassen eh, om al te veel verwachtingen te wekken op dit moment. Ik denk dat het heel erg goed is om echt die cijfers goed te willen begrijpen en goed te willen doorgronden. Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat zien we eigenlijk gebeuren? Want er zijn nog veel zorgen om de Britse coronavariant en een derde coronagolf. Toch hangen er wel wat versoepelingen in de lucht. Misschien mogen kappers of middelbare scholen weer open, maar definitief is dat nog niet. De pandemiebestrijding maakt dat we af en toe met elkaar voor bepaalde verrassingen zijn gekomen. Dat zegt Vert Schapperhaus in de Eerste Kamer, waar hij de leden op dit moment probeert te overtuigen van zijn spoedwet om de avondklok te regelen. Waarschijnlijk wordt er vanavond over gestemd. De Tweede Kamer gaf gisteren al groen licht voor het plan. In Frankrijk heeft een asielzoeker een medewerker van een asielzoekerscentrum doodgestoken. Vlak daarvoor had de man uit Soudaan te horen gekregen dat zijn asielaanvraag was afgewezen, melden Franse media. Prins Harry en Meghan zijn nu echt klaar met het Engelse Koningshuis. Vorig jaar vertrok het stel naar de Verenigde Staten omdat ze meer rust wilden. Maar afstand doen van de troon, zoals ze vandaag bekend maakten, dat gaat nog een stuk verder, zegt correspondent Arjen van der Horst. Maar het betekent nu ook dat Harry al zijn militaire eretitels moet inleveren en ook de rol die Harry en Meghan hadden als koninklijke beschermheer en beschermvrouw van eh, culturele instellingen en sportorganisaties. Ja, ook die geven ze nu op, al zegt het paar wel in de verklaring zich te blijven inzetten voor liefdadigheidsinstellingen. Het weer dan nog. Vanavond blijft het droog en vannacht wordt het niet kouder dan 6 graden. Dit weekend volop zon en tussen de 13 en 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend Zuid.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 Er zijn flink meer steunaanvragen gedaan in de nieuwe NOW-ronde. Na vijf dagen staat de teller al op 34.000 bedrijven. Bij de vorige ronde waren dat er nu 21.000. De Britse prins Philip ligt nog zeker tot volgende week in het ziekenhuis. Dat zegt een bron tegen de BBC. De prins van 99 werd eergisteren uit voorzorg opgenomen, zei Buckingham Palace toen. De Slovaakse scheidsrechter gisteren bij Lille-Ajax is in eigen land geschorst voor zes wedstrijden. Hij zou een foute beslissing hebben gemaakt in de Slovaakse eredivisie. Daardoor eindigde een wedstrijd in een gelijkspel. Hij moet nu voor straf in de eerste divisie fluiten. Het weer, koelt vannacht af tot een graad of 7. Morgen flink wat zon en zeer zacht met 13 tot 17 graden. Love is bad.